Na zijn bezoek aan informateur Roosentaal zei Verhagen dat hij vindt dat de VVD en PVV er eerst met z'n tweeën uit moeten komen. Volgens Verhagen zijn er tussen die twee partijen al grote verschillen op financieel-economisch terrein. Informateur Roosentaal heeft vandaag gesprekken gepland met VVD-leider Rutte en PVV-fractievoorzitter Wilders. Eerst apart en later gezamenlijk. Voor woensdag is CDA-fractievoorzitter Verhagen weer uitgenodigd. President Obama hoopt dat de oliemaatschappij BP snel komt met een systeem om schadeclaims vanwege het olielek in de Golf van Mexico snel en rechtvaardig af te handelen. Bij zijn vierde bezoek aan het getroffen gebied zei hij dat hij erop zal aandringen dat BP een fonds opricht van waaruit de claims kunnen worden betaald. Het gaat waarschijnlijk om enkele miljarden dollars. Obama is voor de vierde keer in het getroffen gebied. Hij maakte de namen bekend van de commissie die de oorzaken van het olielek gaat onderzoeken. De groep bestaat uit onderzoekers en milieudeskundigen, maar niemand uit de olieindustrie. Intussen is duidelijk geworden dat werknemers van BP de directie hadden gewaarschuwd dat door kostenbesparingen de veiligheid in gevaar zou komen. Die waarschuwingen kwamen enkele weken voor de ontploffing op het boorplatform waarmee de olieramp in de Golf van Mexico begon. Twee maanden na de verkiezingen heeft Soudaan een nieuwe regering. Het kabinet van de Soedanese president al-Bashir telt 35 ministers. De belangrijkste ministeries, die van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Defensie, gaan naar Bashirs Nationale Congrespartij. Het belangrijke ministerie van Oliezaken gaat naar een lid van de voormalige rebellenbeweging SPLM uit Zuid-Soedan. Waarschijnlijk is het de laatste regering voor het referendum over onafhankelijkheid van Zuid-Soedan. Dat referendum wordt in januari gehouden. Het weer, vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt naar 7 graden in de Achterhoek en 11 in Limburg. Overdag wisselend bewolkt en droog. De temperatuur loopt uiteen van 15 graden in het noordwesten tot 20 in het zuidoosten.